Israël heeft de aanvallen bevestigd. Het land zegt dat ze inmiddels zijn beëindigd. De Israëlische premier Netanyahu gaf vrijdag de opdracht om Rafah te ontruimen. Volgens hem houden leden van Hamas zich daar schuil. Het Israëlische leger zegt dat het twee gijzelaars heeft bevrijd uit Rafah. Een man van 60 en een man van 70. Ze werden op 7 oktober door Hamas-leden ontvoerd uit hun kibbutz. Volgens het leger van Israël zijn de mannen gezond. Hamas houdt nu nog 136 mensen gegijzeld, zegt Israël. Demissionair premier Rutte brengt vandaag een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Het is de derde keer sinds het uitbreken van de oorlog dat Rutte naar het land reist. Hij heeft vanmiddag eerst een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Daarna staat een overleg gepland met de Israëlische minister Gans van Defensie. En later vandaag ontmoet Rutte de Palestijnse minister-president. De ontmoetingen staan in het teken van een onmiddellijke gevechtspauze in de Gazastrook, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Defensieminister Lloyd Austin uit de VS ligt weer in het ziekenhuis. Deze keer zou hij problemen hebben met zijn blaas. Vorige maand kwam Austin onder vuur te liggen. Hij had niet aan president Biden gemeld dat hij in december was geopereerd vanwege prostaatkanker. Prostaatkanker dus. In 2050 rijdt Nederland waarschijnlijk volledig elektrisch. Dat voorspelt het kenniscentrum e NL. In dat jaar zouden er naar schatting zo'n 10 miljoen elektrische auto's rondrijden... en ruim 4 miljoen laadpunten zijn. Dan nog het weer. Op sommige plekken valt wat regen. De bijweertrekken trekken later weg naar het oosten. Het is rond de 5 graden. Vanochtend wolkenvelden, smiddags geregeld zon, maar ook kans op een bui.